Dit is door negens met het NOS-journaal. In Amsterdam is in een... bij een nachtclub door mensen van de reinigingsdienst. Die hebben de politie gewaarschuwd. De omgeving werd afgezet en het tramverkeer werd stilgelegd. In het onderzoek naar de terreurdreiging in Rotterdam is een man uit Brabant aangehouden. Een antiterreureenheid viel vannacht zijn woning binnen en deed uitgebreid huiszoeking. Het gebeurde op basis van informatie van de Spaanse politie en onderzoek van de Nederlandse politie. De verdachte is een man van 22. Waar hij woont en waarvan hij wordt verdacht heeft de politie niet bekendgemaakt. Hij wordt nog verhoord. Vanwege de dreiging zette de politie in Rotterdam-Zuid gisteravond een bestelbusje met een Spaans kenteken aan de kant. De bestuurder bleek een monteur. Hij was dronken en hij had wat gasflessen en gereedschap in zijn auto liggen. De politie zegt nu dat er geen enkele aanwijzing is dat de man betrokken is bij terreurdreiging. Toch blijft hij nog vastzitten en wordt hij vandaag verder verhoord. Als het aan de Belgische minister van Justitie ligt... moeten alle Belgische moskeeën melden welke imams daar preken. Minister Geens zei tegen de VRT... dat de namen naar de Centrale Raad van Moslimorganisaties gaan... en van daaruit naar de Staatsveiligheidsdienst. De imam die het brein zou zijn achter de aanslagen in Spanje... predikte vorig jaar een tijdje in België. De onderwijsinspectie blijft zorgen houden over het ROC West-Brabant... met 25.000 leerlingen. De Raad van Bestuur krijgt een laatste kans, meldt de Volkskrant. Het ROC-bestuur moet beter zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs. Het zou ontbreken aan een samenhangende visie. Financieel zijn er geen problemen. In de krant zegt de interimvoorzitter dat het ROC West-Brabant het vrijwel eens is met de onderwijsinspectie. Sinds het vorige inspectierapport zou er al veel zijn verbeterd. Het weer droog, vanuit het westen steeds meer zon, het wordt 22 graden. Morgen iets warmer, dan in het zuidoosten kans op een bui. In het weekend is het wat wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 richting Nijmegen.